7 uur. Maarten Stultjes met het NWS Journaal. Amerika heeft 59 kruisraketten afgevuurd op een Syrische luchtmachtbasis in de buurt van de stad Homs. Het is de eerste aanval van de VS op het regeringsleger. Eerder werden alleen IS-doelen aangevallen. De VS zegt dat het een reactie is op de aanvallen met gifgas... waarbij dinsdag ruim 80 mensen om het leven kwamen. Amerika geeft de regering van Assad daarvan de schuld... en zegt dat die aanvallen vanaf het vliegveld bij Homs zijn uitgevoerd. Volgens de gouverneur van het gebied zijn er doden en gewonden gevallen, maar aantallen zijn nog niet bekend. Steeds meer kinderen gaan naar de opvang. In het laatste kwartaal van vorig jaar waren het er ruim 700.000. Dat is bijna 10% meer dan in 2015. Toen maakten bijna 640.000 kinderen gebruik van de opvang. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en de Belastingdienst. Volgens demissionair minister Ascher komt de stijging onder meer door het aantrekken van de economie. De Baskische afscheidingsbeweging ETA gaat verder als ongewapende organisatie. Morgen worden de wapens ingeleverd. Het is voor het eerst dat de ETA dat zelf schrijft... in een brief die door de BBC openbaar is gemaakt. Frankrijk en Spanje willen dat ETA niet alleen de wapens inlevert... maar zichzelf helemaal opheft. De Olympisch kampioene op de marathon van de Spelen van 2016 is betrapt op EPO-gebruik. De Keniaanse Jimmy Sumjong werd betrapt bij een dopingcontrole buiten de wedstrijden om. Dat heeft de Internationale Atletiek Federatie bekendgemaakt. Sumgong werd tijdens de Spelen in Rio de Janeiro afgelopen zomer Olympisch kampioen op de marathon. Daarvoor had ze ook de marathon van Londen gewonnen. Het weer, het blijft vandaag grotendeels bewolkt met maar af en toe de zon. Het wordt tussen 11 en 14 graden. Morgen al wat meer zon en 15 graden. Zondag wordt een zachte, zonnige dag met temperaturen tussen de 17 en 21 graden.